Levi van Eck met het NOS-journaal. De handel per post in harddrugs groeit en bezorgt Nederland internationaal een steeds slechter imago. Dat zeggen politie en justitie tegen NRC. Nederlandse dealers versturen maandelijks naar schatting 9000 postpakketten met coke, ecstasy, speed of crystal meth. De pakketjes worden vooral naar het buitenland verstuurd... tot grote irritatie bij de autoriteiten in onder meer Duitsland... Frankrijk, de VS en Australië. Sommige landen kijken nu daarom extra kritisch naar alle post dat vanuit Nederland wordt verstuurd. De Engelse stad Leicester gaat opnieuw twee weken op slot. In de stad met zo'n 350.000 inwoners is het aantal besmettingen met het coronavirus ongeveer drie keer zo hoog als in andere steden in Engeland. De afgelopen week waren 10% van alle besmettingen in Groot-Brittannië in Leicester. Voor de rest van het land zijn juist versoepelingen aangekondigd. Maar in Leicester gaan de scholen weer dicht en moeten winkels sluiten die niet in de eerste levensbehoeften voorzien. De Belastingdienst verleende bij bijna 130.000 bedrijven uitstel van betaling, meldt het CBS. Vanwege de coronacrisis hoefden ondernemingen tijdelijk geen belasting te betalen. Vooral bedrijven met meer dan 10 werknemers maakten gebruik van die regeling. horeca-ondernemers stelden het vaakst hun belasting uit. Er is veel nodig om de mobiliteit in Nederland te verbeteren. Dat stellen het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau in een nieuw onderzoek. Zo zou een slimme spitsheffing een oplossing kunnen zijn tegen de drukte in de spits. Overwegen waar het in de spitsuren druk is, wordt dan een bedrag per kilometer in rekening gebracht. Het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt. In het noorden valt wat regen.